Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. IS is verdreven uit de Syrische stad Raqqa. De Syrische democratische strijdkrachten zeggen dat ze het laatste bolwerk van de stad, het voetbalstadion, hebben veroverd. Er zou niet meer worden gevochten. Volgens ooggetuigen hebben Koerdische strijders, die deel uitmaken van de coalitie, hun vlag gehesen in het stadion. En daarmee is volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten IS in de stad verslagen. De coalitie kampt de stad nu uit op zoek naar ondergedoken terroristen. IS heeft Raqqa drie jaar in handen gehad. Tweederde van de meisjes in Afghanistan gaat niet naar school, zegt Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie sluiten steeds meer scholen... nu de Taliban bezig is met een gewelddadige opmars. Ook komt er minder geld uit het buitenland. Toen de Taliban het nog voor het zeggen had in Afghanistan... was onderwijs aan meisjes verboden. De vooruitgang die sindsdien is geboekt... dreigt nu ongedaan te worden gemaakt, zegt Human Rights Watch. In een havenstad in Turkije is een bomaanslag gepleegd op een politiebus. Volgens de Turkse staatstelevisie en tv zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt. Onder hen waren verschillende politieagenten. Een man die vorig jaar een tankstation langs de A12 bij Gouda binnenreed... is veroordeeld tot zes jaar cel. Het benzinestation brandde volledig uit. Behalve de man zelf raakte niemand gewond. De man had eerst gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen. Later trok hij die verklaring weer in. Hij zegt nu dat hij onwel is geraakt, maar de rechtbank gelooft dat niet. Het weer. De lucht boven Nederland kleurt op veel plaatsen oranje en dat komt door stof uit de Sahara en asdeeltjes van de bosbranden in Portugal. Die worden meegevoerd door de harde wind. Doordat het zonlicht wordt gebroken door die stofdeeltjes ontstaat die oranje gloed in de lucht. Het is dus helemaal niet bewolkt, al lijkt dat zo, en het blijft de rest van de dag droog. Morgen wisselend bewolkt en ook droog, maar s'avonds mogelijk in het noordwesten wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft 7 kilometer, vertraging ongeveer een kwartier. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Knoop het Gorkum 5 kilometer, kost ongeveer 20 minuten.